Mariette Krol met het NOS Journaal. Voor werknemers die boventallig worden... wordt zeker anderhalf jaar naar een andere functie gezocht binnen het bedrijf. Pas als die niet wordt gevonden, komt ontslag aan de orde. FNV en CNV zijn blij met die afspraken... al is er geen garantie dat die blijven bestaan... als Tata Steel fuseert met het Duitse ThyssenKrupp. Als dat gebeurt is er kans op massa-ontslag, zeggen de bonden. De gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina denkt erover om een miljoen bewoners van de kuststreek op te roepen hun huis te verlaten vanwege de orkaan Matthew. Die heeft de afgelopen dagen in het Caribisch gebied het leven gekost aan zeven mensen. Of de oproep aan de bewoners van South Carolina er komt, wordt komende dag besloten, afhankelijk van de koers van de orkaan. Rusland heeft een groot raketsysteem geplaatst op een marinebasis in Syrië. De Amerikanen hebben kritiek op de stationering... omdat het speciaal bedoeld is voor het onschadelijk maken van kruisraketten. Terreurbeweging IS, waar Rusland tegen zegt te vechten... heeft, heeft geen kruisraketten, zeggen de Amerikanen. Kinderboekenschrijfster Anna Woltz heeft de Gouden Griffel gewonnen voor haar boek Gips. Volgens de jury is het het beste kinderboek van het afgelopen jaar. Over het tienermeisje Fitz en haar zusje Bente die een ongeluk krijgt en in het ziekenhuis belandt. Anna Woltz kreeg de Gouden Griffel op het kinderboekenbal... dat voorafgaat aan de Kinderboekenweek. Theaterregisseur Ivo van Hoven heeft de Vlaamse Cultuurprijs gekregen. Zijn geboorteland eert hem daarmee voor zijn verbluffende hoeveelheid aan hoogstaande producties. Van Hoven is directeur van toneelgroep Amsterdam, maar leidde ook het Holland Festival... en maakte voorstellingen in onder meer Londen, Berlijn en New York.